en een voorspoedige start. Marielle Hageman met taal. Steeds meer kinderen gebruiken zware medicijnen om psychiatrische problemen te dempen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Gebruikte in 2007 nog 13.000 kinderen antipsychotica. Nu zijn dat er ruim 3.000 meer. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen noemt het een zorgwekkende ontwikkeling... omdat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar de bijwerkingen van de vaak zware medicijnen. Veel middelen tegen psychiatrische problemen zijn getest op volwassenen. En mogelijk worden kinderen er dik van, verstoort het hun groei en lopen ze hersenschade op. In een dierentuin in de Amerikaanse staat New York is een vrouw van 21 bevallen van een dochter. Dat gebeurde op een wandelpad in de buurt van het berenverblijf. Medewerkers van de dierentuin in Syracuse hielpen bij de bevalling. Moeder en kind zijn vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat het goed gaat met de twee. Raadsleden maken zich zorgen over de bestuurlijke integriteit. Dat blijkt uit een enquête van de NOS in samenwerking met de Belangenvereniging voor Raadsleden. Afgelopen jaar kwamen onder meer de gemeente Roermond, Lansingerland en Lingewaard in het nieuws door dubieuze acties van politici. Bestuurders worden verdacht van belangenverstrengeling, verkeerd declaratiegedrag en soms corruptie. Hoewel de meeste raadsleden aangeven dat de integriteitsvoorschriften goed worden nageleefd, noemen tientallen anderen de situatie in hun gemeente matig tot slecht. In de Spaanse stad Alicante zijn 19 kinderen bevrijd in een groot onderzoek naar makers van kinderporno. De kinderen zijn tussen de 11 en 16 jaar oud. Ze komen uit Duitsland, Roemenië en Oekraïne en zouden allemaal zijn misbruikt. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. Volgens de politie waren ze in handen van een kinderporno-netwerk... dat opereerde vanuit de Canadese stad Toronto. Het weer vanavond en vannacht kans op regen, natte sneeuw en ijzel. Het kan op veel plaatsen glad worden. Morgen geregeld buien en het gaat hard waaien. Temperatuur tussen de 7 graden aan de kust en 3 graden in het binnenland.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 Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen ze voorbij, de 40 beste platen van Europa. Mocht je op vrijdag nou geen tijd hebben om te luisteren... dan doen we het zaterdag gewoon nog een keer. Dan tussen 7 en 9 komen ze allemaal nog een keer voorbij. 22e jaargang, aflevering 48. En vandaag in de lijst 18 stijgers, 1 zittenblijver, 18 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat er ook 3 uit de lijst verdwenen is. Fun en Sunlight na 18 weken. Nieuw Let Me Love You and Turn to Learn to Love Yourself verdwijnt na 15 weken. En Dive van Usher stond 13 weken in de lijst. Passenger is de snelste stijger deze week. Let It Go gaat 10 plaatsen omhoog. Een slechte week voor Rihanna. Vorige week 11, deze week 22. En met die 11 plaatsen is zij de snelste daler. Langs genoteerde platen zijn er van Taylor Swift... We Are Never Ever Getting Back Together. David Guetta, The She-Wolf, Falling Into Pieces. En Delta Goodrun, Dancing With A Broken Heart. Alle drie de platen staan 15 weken in de lijst. 30 november vinden we ook terug in den geschiedenisboeken 1872... de eerste voetbalinterland ooit. Tussen Schotland en Engeland. Uitslag is 0-0. Het Crystal Palace in Londen brandt volledig af op 30 november 1936. En iets minder lang geleden, 1992, een treinramp bij Hoofddorp kostte 5 mensen het leven.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 You may not trust the promises of the change I'll show. But I'd be yours if you'd be mine. Anything Could Happen. En na een vijfde week dat ze in de lijst staat, gaat ze omhoog van 21 naar 15 toe. En voor Calvin Harris en Florence Well, The Sweet Nothing... in de zesde week omhoog van 19 naar 17 toe. En daarvoor natuurlijk nog een stukje van de en Sons... The Lover of the Light, hoorde je verdeeld over twee uurtjes. Vier weken in de lijst van 27 omhoog naar plek nummer 20. Pitbull, TGR en Don't Stop the Party. De zevende week gaat de plaat omhoog van 15 naar plek nummertje 13. suga, suga, suga. Dale, disfruta, dale, disfruta. They can't, they won't, they never will.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 And you let her go. Let It Go. Zo heet zijn single 3 weken in de lijst omhoog. Dus van 22 naar 12. Op nummertje 20 deze week de Manfred Sons. Lover of the Light eh, stijgt zeven plaatsen in de vierde week. Zeven plaatsen verlies voor Manfred Sons met hun andere plaat I Will Wait. In de elfde week zakken dus naar 19. Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. Een eh, van de drie langsgenoteerde platen. Met 15 weken wel zakkend van 13 naar 18 toe. 17 is de voor van Harris, Florence Well en The Sweet Nothing. Twee plaatsen omhoog in de zesde week. in de twaalfde week Alicia Keys en The Girl on Fire. Zak het van 10 naar 16. Van 21 omhoog naar 15. Ellie Golding, Anything Could Happen. En Cheryl Cole, Fretched 32 and Screw You. In de negende week zak het van 9 naar 14. Van 15 omhoog naar 13 in de zevende week. Pitbull, TGR, Don't Stop the Party. Passenger Let It Go in de derde week omhoog van 22 naar 12. En dus de snelste stijger. En een andere stijger, dat is Olly Murs samen met Flowrider. De Troublemaker gaat van 16 naar 11. En dat alles in de zesde week alweer. Dat is in de lijst van Europa genoteerd staan. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you got your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hand. to stand. Oh, trouble, trouble, make it, yeah, that's your middle keep doing the same damn thing, thinking one day we gon' change. But you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do? I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer. Yeah, typical middle name is Prada. Picture like a good girl, I'm sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why. Why does it? I know I'm not one to change she's someone time nummer 7 is er deze week voor Pink and Try. Na vierde week omhoog van 14 naar plek nummer 7. Net toen we de top 10 gingen, begonnen we ook met nummer 10. Lawson Standing in the Dark. En zijn vijfde week omhoog van 17 naar 10. 9 is voor Bruno Mars, Locked It Out of Heaven. En Carly Rae Jepsen, Kiss. This Kiss is het zelfs zakte van 4 naar 8 deze week. 7 dus Pink Trinet en Tom Odell, Another de Love... staat ondertussen 5 weken in de lijst. Vorige week nog op plek nummer 8 te vinden.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 Daarvoor de One Direction Live While We Are bleven zitten op 5. En Tom Odell na nou, The Love ging omhoog van 8 naar 6 toe. En vorige week ging hij eindelijk omhoog naar die eerste plek toe van Europa.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 Op, op, op, op, op Gangnam Star. maakte hij een grote stap. Robbie Williams met Candy. Toen ging hij namelijk omhoog van 12 naar 3 toe. Nu nog een klein stukje verder omhoog van 3 naar 2. En dat alles in de zevende week. Bazaar de Gangnam staal daarvoor dus zakkend van 1 naar 3. Betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Acht weken in de lijst. Vorige week de nummer 2 van Europa. Nu dat laatste stukje omhoog. Adele en Skyfall. this is the end. Hold your breath. You'll never Stuur jullie allemaal fijne dag.